Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De lokale partijen zijn de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. Ze kregen 36,4 van de stemmen tegen 28,6 vier jaar geleden. In het merendeel van de gemeenteraden is een lokale partij nu de grootste. Vaak gaat het om kleinere gemeenten, maar ook in Maastricht, Enschede en Zaanstad... is een lokale partij nu de grootste fractie. In Delft werd studentenpartij STIP de grootste... In Barendrecht kreeg de lokale partij EVB bijna 60% van de stemmen... goed voor 20 van de 29 raadszetels. In heel Nederland krijgen de lokale partijen er zo'n 650 zetels bij. Verliezers zijn vooral de VVD, het CDA en de SP... Lichte winst is er voor onder meer GroenLinks en D66. GroenLinks werd de grootste partij in Tilburg en Leiden... maar moest Amsterdam afstaan aan de PvdA. In Rotterdam blijft Leefbaar Rotterdam de grootste. In Den Haag geldt dat voor de partij van de omstreden Richard de Mos. Rusland doet alsof het onderhandelt, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken Le Drian. Met een pistool tegen het hoofd valt niet te praten, zei hij in een Franse krant. Volgens Le Drian is het wijs om de verwachtingen te temperen. Ook al toonde Oekraïne zich de afgelopen 24 uur voorzichtig optimistisch over de onderhandelingen met Rusland. In het interview zegt Le Drian zich ook zorgen te maken over een mogelijke chemische of biologische aanval in Oekraïne. De vrijlating van de ontvoerde burgemeester van Mariupol is het gevolg van een ruil, zegt een medewerker van president Zelensky.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 地球。 I here. too high train, cross country. You put this in me, so now what? So now what? to just talking about